Komen. Dat zijn er twee minder dan na de vorige verkiezingen. Als dat beeld klopt is dat een tegenslag voor de Spaanse premier Rajoy. Hij zette het regiobestuur af en schreef verkiezingen uit... in de hoop dat de separatisten minder steun zouden krijgen vanuit de bevolking. Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat de lonen al stijgen... in reactie op een oproep van het kabinet. De regering riep de werkgevers gisteren op om afspraken te maken over loonstijgingen... en dat gebeurt dus al, zeggen ze. De gemiddelde stijging komt volgend jaar uit op 2,14 procent volgens de werkgevers. De vakbonden vinden dat niet genoeg, ze zetten in op 3,5 procent. De politie op Sicilië heeft een chauffeur van een ambulance gearresteerd op verdenking van meervoudige moord. De man wordt ervan verdacht dat hij meerdere terminale patiënten die hij vervoerde heeft vermoord door lucht in de bloedbaan te spuiten. De familieleden haalde hij vervolgens over om met een bepaalde grafenis, begrafenisonderneming in zee te gaan, die voor elke overledene 300 euro aan de chauffeur zou hebben betaald. Het OM zegt bewijzen te hebben van zeker drie moorden, maar hij vermoedt dat hij nog negen patiënten heeft gedood. Voetbal dan. Feyenoord heeft zich als laatste club geplaatst voor de kwartfinale van de KNVB-beker. In de Kuip werd Heracles met 3-1 verslagen. Steven Berghuis maakte twee doelpunten, waarvan één uit een penalty. Roda JC plaatste zich eerder op de avond ook door in Noordwijkerhout VVSB in de tweede divisie te verslaan. Het werd 1-0 door een doelpunt van Shahin. En het weer dan nog. Het is bewolkt met op veel plekken dichte mist. Het koelt af naar minimaal 3 graden. Morgen ook bewolkt en mistig met kans op regen. Het wordt 6 tot 10 graden.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 En we beginnen met Let There Be Light. Ja, op weg naar de kerst, zullen we maar zeggen. Ehm, maar het is nog niet helemaal zover in Nederland. Internationaal trouwens wel, dames en heren. Dan eh, zijn we... De New Age muziekartiesten zijn eigenlijk al eh, vanaf november bezig met uh, kerstmis. Holiday music of Christmas music. En, ehm, maar niet Tom Moore en Sherry Finster die hebben dat meer eh, op spirituele basis gedaan. Let There Be Light. Daar beginnen we mee. Dan Chicago Chill nummer 1 van El eh, Jewer en een, eh, Andy Mitran. En die zijn, hebben samen dus een vast duo, ook uit Amerika. En die zijn... Nou, die hebben dit album gemaakt. En Chicago Chill 2 is er ook al. Maar ja, die heb ik nog niet in mijn bezit. Dat maakt niet uit. Peacefulradio.info, daar kan je het allemaal op terugvinden. Veel luisterplezier. Merrill Collins. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, www.spiralingmusic.com. That's spiraling music. I'm Michael Kolwitz, Chapman Stick soloist, and I'm one of the artists of Peaceful Radio. Please visit my website at michaelkolwitz.com. Thanks for listening to Peaceful Radio. la luna se levanta. Y en mis memorias ella revela tu cara. Mi esperanza dice que regresarás. Mi esperanza dice que te quedarás ahogado en la marea. mi orgullo termino por alejarme de tu mano. No sé si volverás y de pronto cambié, culpable del desamor, por sin piedad te causé. Por nuestro amor, my love, dame otra oportunidad. Oh, oh, oh, Vuelve a casa mi amor. mi Oh, oh, oh, Vuelve a casa mi amor. Hi, this is New Age recording artist Michael Stribling. Thank you for listening to Peaceful Radio please visit my website at wwwlila musiccom Hi, this is Michelle Qureshi, and you're listening to my new album, Seventh Wave, on Peaceful Radio.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 Dat blijkt uit de eerste uitslagen van de Spaanse regioverkiezingen. Ruim de helft van de stemmen is nu geteld. De separatistische partijen zouden nu samen op 70 van de 135 zetels... in het regioparlement komen. Dat zijn er twee minder.